Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Openbare bibliotheken gaan mensen helpen om digitaal hun belastingaangifte te doen. Staatssecretaris Wiebes heeft erover afspraken gemaakt met de bibliotheken. Er komen cursussen om mensen te leren hoe ze digitaal met de overheid communiceren. Ook bieden alle 800 vestigingen gratis internet aan... om online zaken te doen met overheidsdiensten als de Belastingdienst. De blauwe envelop van de Belastingdienst verdwijnt. Staatssecretaris Wiebes hoopt op deze manier mensen zonder computer tegemoet te komen. De fractievoorzitter van de PVV in Limburg die kort geleden zijn functie neerlegde... is nu ook gestopt als woordvoerder van Geert Wilders. Zijn advocaat laat in een verklaring weten dat hij financiële misstappen heeft gemaakt... door problematisch drank- en drugsgebruik. Michael Hemels stapte op als fractievoorzitter in Limburg... nadat NRC Handelsblad had bericht over onbetaalde rekeningen... en onverklaarbare overboekingen. Hij zei eerst dat hij onschuldig was, maar wil het geld nu op korte termijn terugbetalen. De Europese Commissie waarschuwt Oostenrijk dat het geen grens mag stellen aan het aantal asielzoekers dat dagelijks wordt toegelaten. Gisteren maakte de regering bekend dat het land aan de grens met Slovenië en Italië niet meer dan 80 aanvragen van asielzoekers per dag in behandeling wil nemen. Verder mogen er 3200 vluchtelingen per dag de grens over om door te reizen naar Duitsland. Oostenrijk is niet van plan zich iets aan te trekken van de Europese kritiek en zegt dat Duitsland ook maandenlang de dagelijkse instroom mocht beperken. Staatssecretaris Dijkhoff stopt de terugkeerregeling voor asielzoekers uit Oekraïne... als er inderdaad misbruik wordt gemaakt van de regeling. Vanochtend bleek dat er dit jaar opvallend veel Oekraïnse terugkerers zijn. Als ze vrijwillig teruggaan kunnen ze maximaal 3450 euro meekrijgen. Staatssecretaris Dijkhoff onderzoekt of er misbruik van wordt gemaakt. Het weer in het westen regen of wat natte sneeuw. Vanavond ook landinwaarts kans op winterse buien. En lokaal kan de sneeuw dan ook blijven liggen. Morgen periode met zon bij 3 tot 7 graden. Dit was het NWS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad verloopt drukker dan gebruikelijk vanwege het regenachtige weer. Dit zijn de files met eh, minimaal 10 minuten vertraging. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naarden en de afrit Bunschoten 13 kilometer. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Maarse 4 en naar Den Bosch tussen Beest en Salbommel 10. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Nieuw-Vennep 8 kilometer. Op de A10 Zuid tussen Geuzenveld en Knoopend het Amstel 7 richting de A1. Op de A12 Den Haag-Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Woerden. Daar staat inmiddels 5 kilometer file. De A15 Europort Rotterdam bij Hoogvliet 9. En richting Gorkum op de A15 bij Sliedrecht Oost 10 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht 7. A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Noorderloos 9.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 Country roads, take me home. today. vieren eerste en derde vrijdag van de maand... een zwingende avond in Krant Café XL. Naast de maandelijkse optreden in onder andere Thalessa en de Krocht... heeft Zandvoort een schitterende podium bij. In een ongedrongen sfeer kan in Café XL aan het Kerkplein... gratis van live jazzmuziek worden genoten... op elke eerste en derde vrijdag van de maand. Van half negen tot half twaalf. Op vrijdag de 19e is het de beurt aan trompetiste Saskia Laro... met het Warren Bird Quartet. Kosten zijn gratis en de website is www.xljazzwordpress.com. En nogmaals, het adres is Kerkplein nummer 8. Telefoonnummer 023 5712 252. En nu het volgende, dat is speciaal voor mijn vriend Kokkoors... die op het moment in de auto zit. 10.000 stappen van Zandvoort. 21 februari van 10 tot half 12. In Zandvoort hebben we het als wandelaars natuurlijk wel getroffen. Met de mooie duinen en het strand om ons heen. Het wandelen in groepsverband zorgt er niet alleen voor dat je nieuwe mensen leert kennen... maar ook dat de tijd voorbij vliegt. Twijfel niet en doe mee. Wandelingen zullen begeleid worden door Sportservice Heemstede Zandvoort. Deze wandeling is een initiatief van Sportservice Heemstede Zandvoort. De naam 10.000 stappen is niet zomaar een mooi rondgetal. Om gezond te leven zou een volwassene dagelijks 10.000 stappen moeten zetten. Met deze wandeling worden de deelnemers gestimuleerd dagelijks voldoende te bewegen. Daarnaast is het natuurlijk een goede manier om te ontspannen van de dagelijkse hectiek. De wandelingen duren ongeveer anderhalf uur en is bedoeld voor iedereen die meer wil bewegen en is geschikt ook voor iedereen. Deelname is gratis en vooral aanmelden is niet nodig. Doorgaans vinden de wandelingen plaats op de laatste zondag van de maand... en het startpunt zal vrijwel altijd Cafetaria Anytime de Oude Halt zijn. De agenda voor de 10.000 stappen van Zandvoort is terug te vinden op de website van Sportservice Heemstede Zandvoort. www.sportserviceheemstedezandvoort.nl Heeft u vragen over de wandeling? Dan kunt u contact opnemen met dezelfde Sportservice Heemstede Zandvoort. E-mailadres is info sportserviceheemstedenzandvoort.nl of telefonisch 023 573 4679. Goodbye, no, my set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life. Klasseconcert Saxofoon Orchestra. 21 februari om 3 uur middags. Zondag 21 februari treedt het art e hku Saxofoon Orchestra... onder leiding van John van der Linden op... in het protestantse kerk aan, van tijdens de Classic Concertreeks. Het saxofoonorchestra is een ensemble bestaat uit muziekvakstudenten... klassiek saxofoon aan het conservatorium in Enschede... en het conservatorium in Utrecht. Onder leiding van hun hoofdvakdocent John van der Linden... verzorgen de studenten ieder jaar een kamermuziekprogramma... met uiterlopende repertoire. Verrassende arrangementen, maar ook moderne repertoire... speciaal geschreven voor dit inmiddels bekende ensemble. Kleurrijk, gedurfd, avontuurlijk, ingetogen, virtueus... en soms een tikkeltje uitdagend. Eh, het is 21 februari en het is drie uur s middags. De kosten zijn 5 euro en het is de protestantse kerk Poststraat nummer 1. De website is www.kerkzandvoort.nl when I first saw you with your smile so tender. My heart was captured, my soul surrendered. I've spent a lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last. It's not just like a willow. We would cry an ocean if we lost true love and sweet devotion. Your lips excite me. Let your arms invite me. For who knows when It's now or never, my love won't fast and you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you want cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.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 ZFM, Westkust, weerbericht. Vanavond trekt de neerslag in oostelijke richting over het land. Ook in het midden kan natte sneeuw vallen. En op sommige plaatsen blijft de sneeuw even liggen... doordat de temperaturen dalen tot rond het vriespunt. Vannacht bereikt de neerslag ook het oosten en daar valt wat droge sneeuw. De temperatuur loopt uiteen van 0 tot 2 graden in het westelijk kustgebied. Tot min 2 graden langs de oostgrens. Plaatselijk kan het glad zijn door winterse neerslag op bevriezing van natte weggedeelten. Morgen begint met een tweedeling in het weerbeeld. In het westen is het droog en breekt de zon snel door. Het oosten heeft nog te maken met bewolking en wat winterse neerslag in de vroege ochtend. De bewolking en neerslag trekken naar Duitsland weg... en vanuit het westen klaart het in de middag flink op. Ook komt zacht lucht het land binnen. De temperatuur stijgt van 6 naar 8 graden. En daarmee is het een stuk zachter dan de afgelopen dagen. De zuidwestenwind is matig en aan de zee vrij krachtig. Zaterdag slaat het weer om. Een storing trekt over het land en gaat gepaard met bewolking, flink wat regen en heel veel wind. In het binnenland in is het zuidenwestenwind vrij krachtig. In de kustprovincies krachtig tot stormachtig, 6 tot 8 boven. Daar komen zware windstoten voor van 75 tot 90 km per uur. De lucht is erg zacht. Het wordt 9 graden in Groningen en maar liefst 12 graden in Zeeland. Zondag blijkt het onstuimig en nat. De bewolking overheerst en van tijd tot tijd regent het. De wind blijft vrij krachtig in het binnenland en krachtig tot stormachtig in de kustprovincies. Ook blijven in het westen zware windstoten van 90 km per uur voorkomen. De temperatuur schommelt zowel in de nacht als overdag rond de 11 graden... in het noorden tot 12 tot 14 graden in het midden en het zuiden van het land. Daarmee is het bijzonder zacht voor februari. Het weerbeeld lijkt helaas niet op lente van, maar op de herfst. Na het weekend stroomt frissere en drogere lucht ons land binnen... Opklaringen worden afgewisseld met buien. De wind neemt daarbij in kracht af. De temperatuur komt wat lager uit. In het middag wordt het een graad of 8 en in de nachten neemt het kans op een graadje vorst toe. Winterweer hoeven we niet meer te verwachten in deze maand. Pluspunt wijkorganisatie van Zandvoort. Marie Nieuwenhuizen is gediplomeerd bewegingstherapeute met een jarenlange ervaring. Gebaseerd op het Rudolf Laban bewegingsleer. Graag wil zij haar kennis delen met andere mensen. Ook geschikt voor hen die alle leeftijd zijn. Na afloop is er gelegenheid tot gezamenlijk koffiedrinken. De donderdag van half elf tot half twaalf. We beginnen met een proefles bij voldoende aanmeldingen. Meer cursussen, workshops, informatie of aanmeldingen... www plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 023 57 40 330. scooter- of snorfietsrijden op het trottoir in Zandvoort gaat eindelijk aangepakt worden. Het is al lange tijd een doorn in het oog van velen... dat vooral jongelui, maar zeker ook volwassenen... en zeker senioren de Zandvoortse stoep als rijbaan gebruiken. De ondernemers, vooral in het centrum, zijn het nu zat. Het is Peter Tromp van Kaashuis Tromp al jaren een doorn in het oog... dat men de stoep als rijbaan gebruikt. Als mijn klanten in de winkel klaar zijn en weer naar buiten gaan... moeten ze eerst naar links en rechts kijken voor ze het wel veilig is... om van de stoep gebruik te mogen maken. In de hoedanigheid als voorzitter van de ondernemingsvereniging Zandvoort... vertelt Tromp het volgende. Ik ben absoluut niet de enige ondernemer die al jaren hierover klaagt. Ik ben vorige week kennis gemaakt met de nieuwe wijkagent van het centrum, Danny Slager. Bij die kennismaking heb ik het probleem voorgelegd. Ik weet wel dat het voor de politie en de agenten geen prioriteit heeft... en dat het onder de gemeentelijke handhaving valt... maar het is toch met hem besproken. Hij was het met me eens en er zal iets aan gedaan worden. mi piro be a mile. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Cheryl Mio. Pig guitar, fill fruit jaw, and Miguel. Son of a gun. da Baia. Car au revoir Abigail Son of a gun We'll have big fun On the bayou Jambalaya, on Crawfish pie fillet it gumbo Cause tonight I'm gonna see my machero meal Pig guitar, fill through jaw, and be gale son of a gun, we'll have fun on the bayou. Zaterdagavond 27 februari zal de Ruud Jansen Band een optreden in Lauren en Hardy verzorgen... en alleen maar uit nummers van de Beatles zal bestaan. Jansen doet dit wel vaker met zijn companen... en zij mogen gerust kenners en grote fan van de legendarische jaren 60-band uit Liverpool worden genoemd. De Ruud Jansen-band gaat het hele avond de mooiste nummers van het legendarische band The Beatles spelen. Alle hits zullen voorbij komen. En het mooie is, liefhebbers kunnen vooraf via een speciale Facebookpagina... aangeven welke nummers ze graag willen horen. Ga hiervoor naar Facebook-evenement Ruud Jansen Band speelt The Beatles... Onder alle inzendingen wordt ook nog eens een leuke prijs beloond. De speciale Beatleavond in Café Lauren Hardy in de Haltestraat begint om 9 uur. En de entree is uiteraard gratis. Wanneer werd kanker ontdekt? Kanker werd als ziekte in 1600 voor Christus beschreven... in het oudste medische handboek dat nog bewaard is gebleven. De Edwin Smith Papyrus uit het oude Egypte. Op de papyrusrol, die is vernoemd naar zijn 19e-eeuwse Amerikaanse ontdekker Edwin Smith... staat beschreven van bijna 50 ziektes en behandelwijzen... waaronder tumoren in de borst. Volgens het handboek is een tumor te herkennen doordat hij hard en koel aanvoelt als een korrel, venegriek, een kruid. De behandeling? Daar zijn de geneesheren uit het oude Egypte kort over. Die is er niet. Rond 400 voor Christus verzond de Griekse arts Hippocrates van Kos een naam voor de ziekte, waarbij tumoren ontstonden. Hij noemde het karkinos, Grieks voor krap. Cancer in het Engels, waar wij kanker van hebben gemaakt. De dwarsdoorsnede van een kwaadaardige zwel deed hem denken aan een krap. Een ovaal met aderen die aan de zijkanten uitstaken als poten. Hippocrates had geen zachtaardige behandelmethode voor kanker. Hij probeerde gezwellen te cautiseren, weg te branden, met een gloeiende staaf. J'ai vu l'Orient dans son écrin avec la lune et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem. Quand sur lui je me suis ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces lettres de feu, danger, frontière. Le chemin fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi prisonnière en terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si cervelés qu'ils me répudieront oh, si j'ose. Dieu de l'enfer, Dieu du ciel, toi qui te trouves bon te semble sur cette terre d'Israël. sera lavé. La route est faite de courage, une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. J'entends toujours que sur lui je suis extra editie van de Zandvoortse krant... waarin slagerij Hordeman een speciale actie met gebraden kippen bekendmaakte... heeft zijn doel niet gemist. Horneman noteerde vrijdagmiddag een ongelooflijk totaal aan personen... die de advertentie op Facebook gezien hadden. Niet minder dan 21.000 keer werd de extra editie bekeken. En de balans zaterdag gaf aan dat het meer dan 400 gebraden kippen had verkocht. Een uitstekend idee dus, dat perfect werd uitgevoerd. Verbazend wat deze actie heeft opgeleverd. Hij heeft met Stoutse dromen overtroffen, zei de slager maandagmorgen. You don't bring me flowers You don't sing me love songs You hardly talk to me anymore when I come through the door at the end of the day. I remember when you couldn't wait to love me, you used to hate to leave feeling alright. Well, you just roll over and turn out the light. And you don't bring me flowers anymore. It used to be so natural talk about forever. What used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away. Baby, I remember all the things you taught me. I learned how to laugh and I learned how to cry. Well, Say say you need me.